11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Internetgigant Yahoo heeft voor een Amerikaanse inlichtingendienst... honderden miljoenen e-mails van eigen klanten doorzocht. Persbureau Reuters meldt dat op basis van anonieme bronnen. Het is niet duidelijk welke informatie de dienst precies wilde hebben. Yahoo wil niets zeggen over de kwestie... behalve dat het bedrijf de Amerikaanse wetgeving respecteert. De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina overweegt een miljoen bewoners op te roepen de kuststreek te verlaten in verband met de komst van orkaan Matthew. Het definitieve besluit valt morgen afhankelijk van de koers van de orkaan. In de afgelopen dagen heeft Matthew in het Caribisch gebied het leven gekost aan zeven mensen. Het dodental van de zelfmoordaanslag gisteren tijdens een Koerdische bruiloft in Syrië is gestegen naar 34, melden lokale activisten. Er zouden onder de doden elf kinderen zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Dat zegt dat de bom bedoeld was voor een bijeenkomst van Koerdische politici. De terreurgroep rept met geen woord over het huwelijksfeest. Kinderboekenschrijfster Anna Woltz heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek Gips. Volgens de jury is het het beste kinderboek van het afgelopen jaar. Gips gaat over het tienermeisje Fits en haar zusje Bente... die een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis belandt. Anna Woltz kreeg de Gouden Griffel op het kinderboekenbal dat voorafgaat aan de Kinderboekenweek. En het blijft onzeker of Arjen Robben komend weekend mee kan doen aan de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens de KNVB is hij nog niet voldoende hersteld van een ribblessure. De situatie wordt nu per dag bekeken. Als zijn herstel de komende dagen voorspoedig verloopt, doet bondscoach Blind mogelijk nog een beroep op Robben. Het weer, vannacht fris, temperaturen tussen 3 en 7 graden. In het oosten lokaal vorst aan de grond. Morgen zonnig, ongeveer 14 graden. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. we're growing old, trying to make ourselves a bride.